te arresteren. Dat schrijven Amerikaanse media. De man van 32 zit sinds vorig jaar een celstraf van 60 jaar uit... voor het maken en verspreiden van kinderporno. Hij zegt dat hij meewerkte met het onderzoek... en de politie onder meer op het spoor bracht van Robert M. De rechter heeft dat volgens hem niet meegewogen bij het bepalen van de straf. In Amsterdam heeft rond middernacht een uitslaande brand gewoed... in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer is een ruimte van 100 vierkante meter op de 12e etage verwoest... De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het complex zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers. Veilingwebsite eBay heeft de verkoop van tientallen spullen uit nazi-vernietigingskampen tegengehouden. Afgelopen week ontdekten journalisten van de Britse krant Mail on Sunday ongeveer 30 advertenties. Daarin werden onder meer schoenen en een uniform van een Auschwitz-gevangene aangeboden. eBay heeft excuses aangeboden en de advertenties verwijderd. In Oudenbos in Brabant is een man van begin 20 omgekomen bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een jongen van 18. De bestuurder was de overgang opgereden toen de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte toen de achterkant van de scooter. De bestuurder van de scooter is ongedeerd en is aangehouden. AZ is de nieuwe koploper van de eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie lieten punten liggen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Vitesse won op het laatste moment met 1-0 van Ajax. En FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer, trekken buien over het land. Het waait flink, aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af, maar het blijft regenen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn geen aangekondigde snelheidscontroles.